Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Het afgelopen jaar is het aantal verzekeraars en wegbeheerders. In de afgelopen twaalf maanden gebeurde op het hoofdwegennet bijna 26.000 ongevallen met auto's. Dat is ruim een kwart meer dan vier jaar geleden. In de Telegraaf zegt een woordvoerder dat de stijging waarschijnlijk wordt veroorzaakt door het gebruik van smartphones achter het stuur. Volgens hem daalde het aantal ongelukken jarenlang, maar sinds 2013 is er sprake van een jaarlijkse stijging. Wegen en auto's zijn veiliger geworden, dus de conclusie moet zijn dat we slechter opletten, zegt hij. Premier Rutte is met tegenzin akkoord gegaan met een uitbreiding van het kabinet. Haagse bronnen melden dat er geen 20, maar 24 bewindslieden worden benoemd. Op een bijeenkomst voor VVD-leden in Etteleur zei Rutte dat bewindslieden in het huidige kabinet vaak vermoeid waren en niet aan alle verzoeken hebben kunnen voldoen. Een kleine uitbreiding, het mot maar, zei de premier. Nederland importeert van alle EU-landen voor het meeste geld aan levende insecten. Het gaat volgens het CBS vooral om bijen, sluipwespen, meelwormen en sprinkhanen. In de eerste helft van dit jaar importeerde Nederland voor 8,2 miljoen euro aan levende insecten. Dat bedrag is bijna vijf keer zo hoog als vijf jaar geleden. De Britse koningin Elisabeth zal dit jaar geen krans leggen bij de herdenking van de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Londen. De 91-jarige vorstin volgt de plechtigheid op 12 november vanaf het balkon. Haar zoon, prins Charles, zal in haar plaats een bloemenkrans leggen... bij het oorlogsmonument in de straat Whitehall. Het weer, het trekt regen en motregen over het land. Overdag klaart het vanuit het westen op en vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 14 tot 17 graden. Vrijdag en in het weekend stijgen de temperaturen verder.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 I give If I could fly away, if I could sail today, where would I go without your love? what does it mean without your love? If I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? Does it mean without your love? Where would I be? the way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 somewhere far away from you Force. A time. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ritme van Zandvoort, op 106.9 ZFM.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 站着，关了门。 lontana, sogno all'orizzonte, manca le parole. E io sì lo so che sei con me, con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Watch the mouth. pursue